DJ's uh, eh, eh, veel te moeilijk. Dus vandaar dat we er wat T-Rex van gemaakt maken. We hadden het helemaal niet over Mark Bolen. We hadden het over uh, uh, Say Heaven, Say Hell. En van Miss Montreal, haar laatste single. Weer een leuk plaatje. Nou, wat was stormy weather vandaag. En we gaan de, de storm weer opzoeken. Maar één ding scheelt, we hebben nu de wind in de rug. Zometeen eh, met Bart gaan we luisteren naar Muziek Boulevard Live. Het dat is het beste uit de 60, 70 en 80 jaren. Dus dat wordt weer een interessante uitzending. Wij gaan eruit. We gaan eh, naar huis. We zijn er morgen weer natuurlijk. Nou, ik althans, want Angela heeft rijles morgen, dus daar kan ze niet mee. Maar goed, ik ben er weer morgen om 12 eh, uur. Voor nog een aflevering van ZFM Lunch. We hebben het weer graag gedaan. We hebben het natuurlijk ook een beetje leuk gevonden vandaag. En eh, nou ja, veel plezier nog met alle programma's die er nog komen. Muziek Boulevard Live. En vanavond natuurlijk tussen 10 en, 2, uh, 10 en 12 eh, tussen App en Vloed Live. Allemaal prachtige ballads met Cheryl Duif. Eh, Alternative FM ook nog vandaag. Nou, het wordt een feestje op de radio.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 Drukkerij Johan Enschede in Haarlem dreigt failliet te gaan. De directie heeft de medewerkers gevraagd om hun vakantiegeld in te leveren om het bedrijf te redden. Doen ze dat niet, dan dreigt ontslag voor de 200 werknemers. Het inleveren van salaris is de eis van een investeerder die al sinds de zomer probeert om Johan Enschede te redden. De drukkerij in Haarlem is vooral bekend van de productie van bankbiljetten en postzegels. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 300 jaar. In Tilburg zijn vijf mensen aangehouden die stroom hadden afgetapt van een lantaarnpaal op de A58. Volgens de politie wilden ze een illegale houseparty geven. Op de snelweg was de verlichting uitgevallen en mensen liepen over de weg. Vijf verdachten hadden een kabel gelegd van de lantaarnpaal naar een auto met daarin geluidsapparatuur en discolichten. De vijf verdachten wilden daarmee een houseparty geven in een tunneltje. Een raadslid van de gemeente Dinkelland wordt verdacht van het stelen van 23.000 euro van een begrafenisvereniging uit Denenkamp. Het raadslid van de partij Lokaal Dinkelland was penningmeester van de vereniging Helpt Elkander. Vorige week ontdekte de begrafenisvereniging dat er geld was verdwenen. Het raadslid van Dinkeland is sinds vorige week spoorloos. De Japanse politie heeft de verdachte van een verkrachting opgepakt na een klopjacht. De verdachte van 20 ontsnapte gisteren in de stad Kawasaki... toen hij voor verhoor op het kantoor van de officier van justitie was. De politie zette 4000 mensen, helikopters en speurhonden in om de man te vinden. De arrestatie werd rechtstreeks op de televisie uitgezonden. Het weer, soms breekt even de zon door, maar meestal is het bewolkt en af en toe vallen er buien. Het is 10 tot 12 graden en het waait stevig, bij zee vaak hard. Vannacht trekken de buien weg, morgen droog en geregeld zon en het wordt dan een graad of 8. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 En van 4 tot 6 Hans Wassenaar met het regionieuws en muziek uit heden en verleden. We gaan eh, lekker beginnen met Andy Williams zometeen. En daarna Doe Maar, Butterfly en Doris Day. Eerst even Ruud en Angela bedanken voor een heerlijke uitgebreide lunch. Muzikaal behoorlijk belegd mag ik wel zeggen. En morgen is hij er weer natuurlijk met veel mooie muziek. we gaan beginnen. Andy Williams. En doe maar. Veel plezier. You tell me you love me, you say you'll be true. Then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly. You treat me mean. You're making me cry. I've made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you. You butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the trouble and kind. Cause the honey drips from your sweet lips when tasting, I'm out of my mind you so much. I know what I'll do. I'm clipping your wings. You're flying us through. Cause I'm crazy about you. You butterfly. carrière. Van de week nog even naar een documentaire gekeken op televisie. En het was indrukwekkend, het verhaal en de muziek natuurlijk. Eh, we reizen vandaag door de muzikale tijd van 1951 tot en met 1985. En daar vind je dus van alles in. Ook het jaar 1958 met Richie Valens en La Bamba. 1958 en eh, Richie Valens en La Bamba. We zijn alweer toe aan eh, de top 40 van 50 jaar geleden. 9 januari 1964. Maar in die week in Engeland eh, hadden we vier nieuwkomers. Allemaal in het rechte rijtje, zeg maar. En de eerste was nieuw op nummer 40. De Ronettes met een nummer geschreven door Ellie Greenwich, Jeff Barry en Phil Spector. Gearrangeerd door Jack Nietzsche en geproduceerd door Phil Spector. Het kon dus bijna al niet meer fout gaan. Op nummer 40, The Ronettes and Baby, I Love You. 40 op 9 januari 1964 in de Engelse hitparade. The Ronettes and Baby I Love You. En van 40 gaan we naar een andere nieuwe op nummer 38. En dat is eh, zo'n beetje het ondergeschoven kind van eh, Olga Lawina. Of Olga Lawina, wat je, wat je wil. Eh, Frank Ifield, want die kon ook aardig jodelen. Hij had zijn grootste successen eigenlijk al achter de rug. Lovesick Blues en I Remember You. Maar zijn negende single kwam ook weer binnen in de top 40. En dat was Don't Blame Me. fallen in love with you. I'm under your spell, but how can I help it? Don't blame me. Oh, can't you see when you do the things you do? If I can't conceal the thrill that I'm feeling, don't get that doggone moon above makes me need someone like you to love. Name your kiss as sweet as a kiss can be, and blame all your charms that melt in my arms, but don't blame me. my doggone moon above makes me need someone like you to love. Blame your kiss as sweet as a kiss can be, and blame all your charms that melt in my arms, but don't Don't blame me. Frank Highfield en Don't Blame Me, nieuw op nummer 38. Eén plekje hoger, een Amerikaanse zanger uit de zogenaamde tandpasta-generatie. Ze heten of Frankie of Bobby en ze hadden allemaal een parelwitte glimlach. En deze ook, Bobby Vinton, nieuw op 37 en There... I've said it again. I love you. There's nothing to hide. It's better than burning inside. I love you. No use to pretend Said It Again, Bobby Vinton op 37. Eh, eh, voor degenen die eh, elke week meekijken via de webcams... ze doen het even niet. Dus je denkt, als je denkt bij jezelf, het ligt aan mij. <laughs> Nee, ze doen het even niet hier. Maar daar wordt aan gewerkt. Volgende week zijn we er gewoon weer, weer zichtbaar bij. Ehm, we gaan even in Little Miss Dynamite. Brenda Lee, as usual. The sun comes up and brings the dawn as usual. When I awake, I find you gone as usual. But I can't find the way to let this crazy heart we still talk as usual. People always stop and stare. I guess they just don't see you there, don't they? Today I looked into my mirror as usual. I told myself that you're still here as usual. And as I Klein wijfie, maar een geweldig mooie stem. Brandon Lee, de laatste nieuwe op nummer 29 met As Usual. Dan gaan we naar de grote stijgers. Echt grote stijgers zijn er niet, maar van 31 naar 24 na 7 weken is toch niet onbemiddeld, zou ik maar zeggen. Johnny Kidd and the Pirates met Hungry for Love. I'm so hungry, so hungry for so hungry, so hungry for love. What's the use of worrying? You don't care about the mood I'm in. I just wanna spend every week, every day, every hour with you. Just remember, and you'll feel so glad. There were times when you made me feel bad. What's the use of worrying? You don't care about. the use of worrying? You don't care about the mood I'm in. I just want to spend every week, every day, every hour with you. Oh, won't you change your mind and be a little kind? I'm so hungry for love, so hungry for love. so hungry for love. Geschreven door ene Mills, Gordon Mills. En die werd later ook nog bekend manager van onder andere Tom Jones. We gaan even vlak naar de top 10. We gaan op nummer 11 zitten. En die kwam van 17, ook na 7 weken. Geschreven door Larry Williams. Hier zijn de Hollies en Stay. Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. Ja, dat is dus eh, niet helemaal wat ik bedoelde. Wij hadden het over uh, eh, Stay. Dat gaan we dus nu ook even voor u opzoeken. Een ogenblikje graag. Dan, dan gaat het echt gebeuren. En daar komt hij. Oh, well, naar 11 in 7 weken tijd. De Hollies en Stay. Dan gaan we naar de laatste van de hitparade van 9, 9 januari 1964. Dat is de eh, stijger van 6 naar 4. Mevrouw Dusty Springfield. En op het moment dat zij die plaat opnam... toen was ze eigenlijk nog lid van het trio de Springfields. En eh, voordat eh, de laatste tournee met de Springfields begon... had zij deze al opgenomen. In 1964 nummer 4, I Only Want To Be With You. Johnny and Hurricanes en Red River Rock. En eh, dat was een... Eh, Johnny die speelde een eh, draagbaar toetsenbordje. En bij ons op de VGLO zat een jongen in de klas... en die had ook zo'n toetsenbordje. En dat was natuurlijk de Bink. Hij heette Atje en verder weet ik het ook niet meer. Maar hij was wel bijzonder populair. We gaan naar Badfinger. Het nummer Come and Get It. Een compositie van Paul McCartney. En die had voor Badfinger een demo opgenomen van dit nummer. En de jongens hebben werkelijk nood voor nood die hele demo overgenomen. Zo klinkt hij. natuurlijk heel verstandig dat ze die eh, demo nood voor dood hebben overgenomen. Want het klonk bijzonder goed. Come and get it van Badfinger. En wat blijkt, we hebben net hiervoor een instrumentale gehad. En hierna krijgen we er ook een. Red River Rock was behoorlijk pittig. Maar eh, El Condor Passa is lekker rustig. Los Walking on the Moon, dat was de police. En eh, ja, dat, dat kwam natuurlijk uit de jaren 80. En Walking on the Moon was toen eh, eigenlijk eh, redelijk normaal. Tegenwoordig niet meer. Ze moeten naar Mars. De maan is niet meer genoeg. Alleen voor Mars heb je een enkeltje. Heb je genoeg aan. Want terug kom je niet meer. <clears throat> Lijkt me niks. Ehm, we gaan eens even luisteren naar iets uit de jaren 50. nee, ik vind het niks. Mars, nee, ik vind het helemaal niks. Een, een, mars vind ik lekker. Dat is weer wat anders. Maar naar mars, nee. Geef mijn portie maar aan, uh, inderdaad. Fernando's Hideaway. Archie Blair. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go. meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match, and you will know you're it. Hernando's Hideaway, ole. Dit was eh, Hernando's Hideaway door Archie, Archie Blair en zijn orkest en zang natuurlijk. Eh, we hebben van in dit eerste uur hebben we twee talen gehoord. Engels en Nederlands met Doe Maar. We gaan nu eh, cultureel ons behoorlijk uitbreiden. Want hier zijn Le Popie en Non Non. Rien a changé. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout Nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui pour prier. Pour prier. Oui pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. tout le temps. Tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. et pourtant. Et pourtant. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix en ce soir de demain Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non Het is maar goed dat die eh, microfoon uitstaat als ik eh, aan het zingen ben. Het is geen gehoor. En dat vind ik zelf, hè? dus dan, dan weet je wel hoe erg het is. Dit waren eh, Le Popie en Non Non Rien à changer. later hadden ze natuurlijk nog een paar hits. Isabelle Je t'aime, Des chansons pop. En ook iets met uh, Lenny Koer. Misschien komt dat ooit nog wel eens voorbij. Je weet het nooit. Mm, wat wel voorbij komt is Bobby Bloom. Met zijn Montego Bay.